Een paar uur later arresteerde de politie actievoerders omdat ze niet wilden weggaan. En ook gebruikte de politie waterkanonnen om demonstranten weg te krijgen. Extinction Rebellion blokkeert het gedeelte van de A12 regelmatig. De groep wil dat het kabinet een einde maakt aan de zogenoemde fossiele subsidies. Syrische veiligheidsdiensten hebben in Damascus een bomaanslag vereideld van islamitische staat, meldde staatsmedia. doelwit zou een Sjiïtisch heiligdom in een buitenwijk van de stad zijn geweest. Een onbekend aantal strijders van de terreurgroep is gearresteerd. Volgens een bron van de Veiligheidsdienst waren ze vlak voor een arrestatie bij elkaar om de aanslag voor te bereiden. Sjiïten vormen een minderheid in Syrië. Na de val van het Assad-regime vorige maand probeert de Islamitische Staat zijn invloed in het land uit te breiden. De psychiatrische instelling Vivor in Den gaat vanaf maandag extra buurtcoaches inzetten vanwege een dodelijke steekpartij vorige week. Daarbij werd een vrouw van 76 gedood. De verdachte is een patiënt van de kliniek. De coaches zullen in het dorp op plekken zijn waar patiënten komen, zoals de looproutes naar het station en winkels. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers. Een sportvliegtuigje heeft een noodlanding gemaakt op Marken. De twee inzittenden zijn in orde, zegt de veiligheidsregio. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt naar het voormalige eiland in het Markenmeer. Het vliegtuigje landde rond kwart over vier in een weiland... niet ver van de vuurtoren Het Paard. Wat de reden was van de noodlanding is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht gaat het in het binnenland vriezen en is er kans op gladheid. Op de meeste plaatsen blijft het droog. wordt 0 graden aan de kust tot min 2 in het oosten. Morgen meer bewolking en dan wordt het 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 al die mee verliefd te zijn op iemand die getrouwd blijkt te zijn. Zij was zo alleen, hoorde niets van jou. Je schreef haar nooit, ze is toch je vrouw. Ik laat haar nooit meer gaat. dat je alles weet en dat je haar nu snel vergeet. Jouw pad loopt hier, dat van mij bij haar. Het moest zo zijn, oh, vergeet ons maar. Ik laat haar nooit meer gaan.

is gemeend Ik heb vanavond stil geweend Van pure vreugde en geluk Bij het kijken naar jou Het genieten van jou dit gevoel kan nooit meer stuk. Ik vind de juiste woorden niet. Ik ben geen dichter zoals je ziet. Ik heb alleen dit lied. Alleen bij jou kan ik zijn wie ik ben. Je blijft bij mij. Je houdt van mij. Alleen bij jou kan ik tonen wat ik kan. Ik mag je minnaar zijn, je boezemvriend, je man. En ik blijf bij jou. Ik hou van jou. Uit mijn mond klinkt dit wat raar Maar daarom niet minder waar Jij bent zo enig Zo apart Blijf voor altijd mijn vrouw Dat is ik je vragen wou zijn de woorden recht uit mijn hart. En al zijn ze wat banaal, ze vertellen mijn verhaal helemaal. Alleen bij jou kan ik zijn. Je laat me leven in de wereld die ik ken. En je blijft bij mij. Je houdt van mij. Alleen bij jou kan ik tonen wat ik kan. Ik mag je minnaar zijn, je boezemvriend, je man. En ik blijf bij jou hou van jou Leven lang, mijn leven lang, mijn leven lang doe jij dan hier? Heb jij een date, een afspraak met haar hier? Een misverstand, ik zeg ja maar meteen Als ik haar zie, zijn we liever alleen Hallo, hallo, lang niet gezien inderdaad Maar serieus, ik heb liever dat je gaat Want haar agenda neemt zij niet zo nauw Waarom spreekt zij vanavond hier af met jou? Ze zei toch echt ik hou van jou En drie is een te veel Ze zei toch echt ik mis jou Je snapt dat ik haar niet deel Ze zei echt dat ze mij wou Wil zij dan jou erbij Je kan maar haar verlangen Maar ze hoort ik denk dat ik haar even bel. Vergeet het man, ze neemt niet op zo snel. Probeer het nu, nu al maal. Ik denk bijna, ze geeft ons een signaal. Ze zei toch echt, ik hou van jou. En drie is één te veel. Ze zei toch echt ik mis jou Je snapt dat ik haar niet deel Ze zei echt dat ze mij wou Wil zij dan jou erbij Je kan naar haar verlangen Maar ze hoort toch Je snapt dat ik haar niet deel. Ze zei echt dat ze mij wou. Wil zij dan jou weer mij? Je kan zelf te weten, heb ik je hart wat pijn gedaan. Je hebt het mij niet eens weten, maar in je ogen blonk een traan. Kom dik bij mij, laat me eens horen, wat heb ik eigenlijk misdaan? Maar weet die tranen uit je ogen en kijk me niet zo droevig aan. Want je zien huilen, nee dat kan ik niet. Dan Nu is het een hoopje ellende dat hier vanavond voor me zit. Alleen omdat ik je daar even een beetje ruw heb toegesnauwd. Maar blijf daarom niet langer treuren. Je weet toch dat ik van je hou. Want je zien halen, nee dat kan ik niet. dodge it all. de wereld die maakte me bang. Jij hielp me Zo'n je alles deed, is wat ik nooit vergeet. Want mijn voorbeeld was jij. Zoveel plezier gehad, altijd verzon je wat. Jij was er altijd voor mij. Ik heb van jou geleerd, wat goed was en verkeerd. Alles samen gedaan tijd, die raak ik nooit meer kwijt. Daar denk ik altijd aan. En als ik nu ga slapen, dan kijk ik naar boven je zij. Kijk goed om je heen. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan dit moment. Dan ben je nooit alleen. en ik weer nieuwe plannen maak. Oh, oh waarvan ik straks nog niets meer weet. Alleen maar zeg dat het me spijt. De laatste tijd gebeurt dat vaak. Maar alhoewel ze soms je ogen als ik naar je kijk. Je bent zo lief, met jou voel ik me trots en meer dan rijk. Mijn hart gevuld met liefde, mijn hart gevuld met warmte. Het is een gevoel dat ik nooit eerder kon. Ach, ik laat het maar gebeuren en vraag mezelf niet af waarom. Onweerstaanbaar, dat ben jij. Schrik je uit van verlangen, zo bijzonder mooi. Voor jou ben ik gevallen, die blik en die ogen van jou. het eind van de week, daar raak ik van streek. gezellig hier. Zonder te stappen en een pilsje te Ze rond rondje voor de hele zaal. Ze trekt weer stevig aan de bel en we zingen van Zandvoort, op 106.9 ZFM. Alles wat jij hebt meegemaakt heeft jou in het diepst geraakt al deed jouw hart telkens pijn vrolijk zijn. Geeft het kracht als ik je zeg, jij bent vrij, dus volg je weg. Niemand zit jou op de huid, dus sla je vleugels uit. Vaarwel verleden, ik ga de toekomst in. het is nu Waar wel verleden, ik ga de toekomst in. Leed is geleden, dit is een nieuw begin. aan het water. Met de maan op mij gericht. Ik kijk naar honderdduizend sterren. En steeds weer zie ik jouw gezicht. zon verblindt mijn ogen leven naar een lach en een feest. Het begint meestal vrijdags als het vijf uur is geweest. We gaan met z'n allen dan gezellig op stap. En zingen steeds weer als er een wordt getapt. Dit is nog zeker niet te laat. er in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog. dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Het is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op wie, je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij je hier. Dus te drinken bij het hier. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagel kraaien, doen wij het licht uit en zingen wij. naast jou in de klas. Nu zijn we weer samen in het heden. Eigenlijk niet veranderd. Voelt weer precies zoals het was. Ja, je was toen al mijn stille liefde. Echt een onvergetelijk gevoel. Oh, ik wist nog dat ik je die brief schreef. Ja, je was toen altijd al mijn doel. een lange tijd weer dan. 9 je meent het echt, gaat weg dan. Laat mij alleen. Maar als je weg zal gaan, is het gedaan. Zo kan het niet meer verder gaan. Ga weg dan. Ga dan heen. Je zegt er geen ander is. Je hebt je echt in mij vergist, ga weg dan. Zie in je ogen dat je lief, want ik weet dat je mij bedriegt, dus ga dan. Je wilt je vrijheid weer terug, en daarom zeg ik jou heel vlug, ga weg dan. Dacht jij nu dat ik smeken zou, en vragen of je blijven wou, echt niet dan. Ga weg dan maar draai er niet omheen, op wat je zegt. Als jij wilt gaan, je meent het echt. Ga weg dan, laat mij alleen. Maar als je weg zal gaan, is het gedaan. Zo kan het niet meer verder gaan. Ga weg dan, ga dan heen. met soms wat pieken en even suicide dat je veilig bent. Wil ik weten hoe het gaat. En wil ik weten waaraan jij